Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Boerburgerbeweging heeft een nieuwe premierskandidaat gepresenteerd. Het is ex-CDA Mona Keizer. De partij van Caroline van der Plas doet het goed bij de peilingen. En als ze ook de grootste worden, dan mogen ze de nieuwe premier leveren. En Caroline wil het niet, maar Mona dus wel. Ik heb besloten om de stap toch maar te zetten om te doen waar ik energie van krijg, waar ik goed in ben. En waar ik mensen ook hoop mee kan geven dat ze gezien eh, worden. En de BBB maakt ook bekend dat JA21-Kamerleden Nicky Pauverwij en Dirk-Jan Epping zich aansluiten bij de partij. Net als PVV'er Lilian Helder. En dat betekent dat de BBB in de Tweede Kamer nu vier zetels heeft. Het aantal vluchten op Schiphol wordt teruggebracht van 500.000 naar ruim 452.000. En dat is een minder grote krimp dan werd gepland. Er moet minder worden gevlogen rond Schiphol om geluidsoverlast tegen te gaan... voor mensen die in de buurt van het vliegveld wonen. En zo'n 100 demonstranten van Extinction Rebellion hebben de Erasmusbrug in Rotterdam bezet. De Wereldhavendagen zijn daar net begonnen. In die haven moet een stuk schoner, vindt deze activist. De wereld eh, verandert. We stoppen met fossiele brandstoffen. En de haven heeft nog steeds geen goede exit-strategie om, om ook die richting op te gaan. Dus ook voor hun eigen levensvatbaarheid is het heel erg belangrijk. En de actievoerders blijven staan tot ze hun zin hebben of totdat de politie ze weghaalt. En in Eindhoven opent volgende maand het allereerste restaurant in Nederland... dat helemaal wordt gerund met kunstmatige intelligentie. Je krijgt geen menukaart. Een AI-assistent bedenkt dan wat je gaat eten. En er is meer, vertelt de eigenaar. De kennis die normaal in een doorgewinterde gastheer zit... die hebben wij gevangen in technologie. Eh, het ontvangen van de gasten bij binnenkomst, het placeren van de gasten, het opnemen van bestellingen. Ja, er hoort ook een applicatie bij. Er is wel een echt persoon voor nodig om het allemaal uit te leggen en die komt dan even bij je aan tafel. De eerste reacties zijn goed. Heb ik nog wat weer voor je. In de loop van de avond is het overal droog. Vannacht niet kouder dan 11 graden. Ook nevel of mist mogelijk. Morgen begint eerst grijs, maar in de middag is het een stuk zonniger. En het wordt dan een graad of 22.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 And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer. but at night it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright.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 Het kan meer dan vier maanden duren, terwijl het CBR, dat over de rijexamens zelf gaat... een norm van maximaal zeven weken hanteert. En Max Verstappen ligt op koers om bij de Grand Prix van Italië zijn tiende race op rij van het seizoen te winnen. De Limburger was op het circuit van Monza de snelste in de eerste vrije training. Het weer. Vanavond verdwijnen de laatste buien. Vannacht kans op nevel of mist. Morgen in de loop van de dag zonnig met stapelwolken en een enkele bui.